Eh, en had dus zijn motoren al, eh, al aan. en er is ja, een persoon in die motoren, in die draaiende motor terechtgekomen en, en overleden. En we zijn nu een, eh, een onderzoek eh, gestart naar de toedracht. Een hoop passagiers zagen het gebeuren. Zij zijn opgevangen en krijgen slachtofferhulp. De politie heeft vier mensen uit één gezin opgepakt voor een explosie bij een huis in Helmond. Het gaat om drie zussen van 14, 17 en 19 jaar en hun vader. De ontploffing was eind vorig jaar, schrijft de Telegraaf. De vader wordt ook verdacht van bedreiging voor de explosie. Voor de vijfde keer in een half jaar tijd is een vulkaan op IJsland uitgebarsten. Opnieuw zijn honderden inwoners van een dorp in de buurt geëvacueerd. Uit een scheur van een kilometer lang komt lava naar boven en die scheur lijkt ook groter te worden. Het is nog niet bekend wat de schade is en of er slachtoffers zijn. En Amerika krijgt nieuwe reuzenpanda's van China. De panda's moeten de vriendschap tussen de twee landen versterken. En First Lady Jill Biden is erg blij met het nieuws. We can't wait to celebrate this historic moment here in our nation's capital. Join us. It's official. The pandas are coming back to DC. In Amerika hopen ze dat er meer panda's geboren gaan worden... omdat het een bedreigde diersoort is. Het weer. De komende uren droogt het steeds verder op. Vanavond kan er alleen in het oosten nog een buitje vallen. Morgen weer een mix van zon, wolken en regen. En dan opnieuw een graad of 17. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Het is druk in de regio Noord-Holland. Er staat nu nog 150 kilometer file. Dat heeft ook te maken met een ongeluk op de A22. De langste files staan op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen knooppunt Diemen en knooppunt Eemnes 20 minuten oponthoud. A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Schiphol nog maanden en kwartier. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Akersloot en Knoop het Velsen drie kwartier vertraging. De A22 Beverwijk richting Velsen is dicht bij de Velsen-Tunnel. Dat komt door een ongeluk. Er zijn nu bergingswerkzaamheden. Het verkeer kan omrijden via de wijkentunnel over de A9. is daardoor erg druk op de omliggende wegen. Op de N202 Amsterdam richting IJmuiden voor de aansluiting met de A22 20 minuten oponthoud.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 Daar zong Kira Isabella over. Hier bij de National Radio Show. We zijn er weer twee uur lang. Country, folk, Americana en bluegrass. Vanuit de welkom weer. Kruip gewoon even lekker dicht bij die speaker. Of op wat voor manier je dan ook naar de show luistert. Want de playlist zit weer bomvol. We gaan onder andere naar een Spotlight album. We gaan natuurlijk naar de Nashville Spiegelplaat. En we blikken ook even terug op de ACM Awards. Die 17, nee 16 mei zelfs jongsleden uitgereikt zijn. Dus daar komen ook een aantal nummers van in voorbij. Ik ben er. Joop is er. Yep. Ja, helemaal goed. En alle luisteraars zijn er, dus we gaan weer lekker verder. Wat dacht je van Bluegrass? Tuurlijk, de tweede nummer in de show. Altijd Bluegrass muziek. SP Frank and Your Face Again. At 23 you were kind, smart and sweet. I thought I was lucky when we said I do. At 35, well, it's hard to describe the creature that you've turned yourself into. hold a job and you don't want no kids. Now you tell blue lights flashing in my rearview mirror. Then never have to see your face again. This is the best gift ever given. To see that fool leaving in his Chevrolet, and he was dumb enough to take you with him. I see fireworks and rainbows. It's Independence Day. I'm the happiest boy in the USA. I'd rather run a marathon in Egypt in a Speedo, in sandals, in the middle of a desert dust storm. Alongside a vegan that talks about his poodles and how he just loves running when it's warm. Getting shot at by rebels that just don't like my outfit, downwind from a camel caravan. Miss out on the medal by disqualification. They never have to see once again. naar Nashville. Eh, eh, eh, Deze formatie Darlinghurst hoor je en Sorry Won't catch You Back. En we zouden de Nashville Radio Show niet zijn als we natuurlijk van het ene land naar het andere land hoppen. Wat dacht je van Ierland? Want daar gaan we nu naartoe voor onze eerste digitale brievenbus inzending. Het is de nieuwste single van Cara McGillian en die heet Shadows. terug in de tijd met Jim Reeves en He'll Have To Go. Maar wij gaan nog lang niet weg, want we hebben nog een behoorlijke playlist vol voor je klaarstaan. Ik zei het net al, we blikken in deze show ook even terug op de ACM Awards... die op 16 mei jongsleden werden uitgereikt. Reba McIntyre was de gastvrouw deze keer en die maakte er een leuke show van. Ehm, zoals misschien sommigen van jullie weten is Reba eh, een, een, coach bij The Voice USA. En de volgende artiesten zijn dat namelijk ook. Want die doen dit jaar mee als eerste duo coaches. Ik heb het over Dennis Shea. Zij wonnen de ACM Award voor Duo of the Year. Van hun nieuwe album hoor je één van mijn favoriete nummers. Dit is Beer Houses. about buying that bigger house Sitting on top of some hill Losing sleep about filling my bank account Wondering if I ever will But the older I get, I just care less and less About keeping up with people named Jones If you don't fill it up with somebody that you love It ain't ever gonna feel like home There's always gonna be a house could chase for the rest of your life. Greener grass in the yard next door, or a shined up Chevy little newer than yours. You're never gonna fill an empty cup if what you got still not enough. The thing about happiness I have found is it don't live in bigger houses. I can hear the kids making little footsteps Running down the hallway upstairs I can see the dogs playing in the backyard Through the kitchen window right there Maybe life's kinda more about a swing on a porch Holding her while the sun disappears Why would I wanna be anywhere else in the world Where my whole world is sitting right door trees for the rest of your life Greener grass in the yard next door Or a shined up Chevy, little newer than yours You're never gonna fill an empty cup If what you got's still not enough Thing about happiness I have found is That don't live in bigger houses The thing about happiness I have found is That don't live in bigger houses Bill Radio Show. Go to our Facebook page. Informatie formatie Tulsa hoorde je en Me and You en a Dog Named Boo. Wat, wat hoorde ik toch voor rare geluiden op jouw microfoon, Astrid? Eh, ik zit hier in ehm, eh, de, de opnamestudio en achter mij ligt onze hond Kelly. En die ligt heel lekker op een bordje te knagen. Oh, die heet dus geen boem, maar heet Kelly. Die heet Kelly inderdaad, ja. Okay. <laughs> dus ja, dus als de luisteraars denken van, eh, ligt het aan mijn radio? Nee, dat ligt niet aan je radio. Dat is gewoon de hond die gewoon heel fijn op een kluif ligt te kluiven. Ah, oké, duidelijk. Ja, precies. Ehm, we gaan nog even naar de digitale brievenbus. We gaan down voor de nieuwe single van Ruby Jane en Jam Mice. Dit is Hoot and Holler. Last week Took out on the weekend, started hard, ended up in the deep end. Talk to myself, I swore off drinking. Choices that I made ain't nothing worth repeating. This whiskey's keeping me honest. Now I'm about to break my promise. I'm gonna ooh, I'm gonna holler, gonna spend up all of your dollars. Throw out the rules, let's raise the roof. Got my tattoos, cheap booze, new boots, but getting overthinking, overworked, underpaid, never sleeping. So tonight I'm overreaching, hate my job, my life, so I'm singing. But this whiskey's keeping me honest. I'm bringing down the house, I promise. I'm gonna hoo, I'm gonna holler, gonna spend up all of your dollars. Throw out the rules, let's raise the roof. Got my tattoos, cheap booze, new boots. We're getting loose you better file up. Shooting shots, don't worry about tomorrow. Order around, wake up the town. Now, now, sing it out now. We're gonna hoo, we're gonna holler. We're gonna hoo, we're gonna holler. We're gonna hoo, we're gonna holler. such a Olivia Newton-John en If Not For You. En zij maakte een leuke versie van een Bob Dylan klassieker. We gaan weer naar een uitreiking voor de ACM Awards. En deze keer zijn het de zusjes Kendra en Krista Slawball. Ze maken sinds... Wat? Slawball. Ik kan er oh, ook niks aan doen, maar zo verstond, eten ze. Ik, ik verzond Slabol. ik denk, is dat een of andere kom waar je je sla in doet of zo? Maar. Nee, lieve schat, slaabol. Oh, Ik kan er ook niets aan doen. Dat is namelijk de achternaam van deze meiden. Ik heb niks gezegd. Ze maken sinds hun tiende jaren al muziek... maar werden op TikTok ontdekt door Shane McAnally. Jawel, de Shane McAnally. Die een aantal, jaar, eh, een aantal weken geleden ook al een keer een Spotlight-album bij ons had. En natuurlijk een van de grotere New Country producers is van tegenwoordig. De dames gaan door het leven als artiesten als Dick Greeley Gold. En ze mochten deze keer mochten ze een award mee naar huis nemen voor nieuw Duo of the Year. Dit is Shoot Tequila. You've always been a whole lot of trouble, but it's a kind of like getting in. So we might as well make it a double. Yeah, you know how the two of us get. We're dancing tequila, two tequila, three tequila more. If I had a little sense, I would have stopped at four. Instead of cursing your name on the bathroom floor, I swear to God I won't drink tequila no more. But mama didn't raise no quitter. Giddy up, line em up, knock em back. Por favor, can you pour a little quicker? About to cut a rug, call my ex, talk some trash. We be getting loco everywhere we go, go. Here's a problem you Two tequila, three tequila more. If I had a little sense, I would have stopped at four. Instead of cursing your name on the bathroom floor, swear to God I won't drink tequila no more. We're playing country up in here, and we're proud of it. You used to have a fever for me. Sticks Falling. Dat was Jill King hier bij de National Radio Show. We gaan naar het Spotlight album. En dan zal je niet verbazen dat het deze keer ook te maken heeft met de ACM Awards. Want daar heb je namelijk ook Album of the Year categorie. Maar deze meneer, ik heb het over Chris Stapleton... is ook genomineerd voor Entertainer of the Year... en ook nog eens voor Songwriter of the Year. En ook Mail Artist of the Year. Ach ja, joh, je kan het maar allemaal gewoon gehad hebben. Maar dat, waar, dat waren categorieën waar hij voor genomineerd is. Hij heeft wel een award meegenomen voor zijn album Higher. En dat is het Spotlight album van deze week. Je gaat de eerste twee nummers horen. Eerst Loving You On My Mind en daarna Crosswind. Dit is het Nashville Spotlight album. Baby, if I seem a little bit distracted the way I'm acting. I just got a lot of loving you on my mind. Ever since this morning, I've been wondering. that thing you did last night. let me tell you, girl, that was really something. je dankjewel om mij in het lachen te maken. Chris Stapleton hoorde je met zijn album Haaien. In ieder geval de eerste twee nummers daarvan. Tweede uur hoor je nog twee nummers van dit album voorbij komen. Wat dit jaar bij de ACM Awards werd bekroond met Best Album of the Year. En ja, ik eh, heb toch wel een voorliefde voor de muziek van deze meneer hoor. Het is af en toe net even iets te hard, maar sommige nummers zijn wel echt heel erg mooi. Ehm, wat gaan we nu doen? Ja, ik heb nog een ACM Award winnares in dit geval voor je klaarstaan. Haar naam is Megan haar nummer Tennessee Orange werd genomineerd voor Song of the Year... maar zij ging dit jaar naar huis met de award voor New Female Artist of the Year. Ik zei het net al, Megan Marooney, dit is Tennessee Orange. Appaloosa's where the spirit moves. Ancestry is dancing, you got nothing to prove. This is where you start and this is where you'll end. Because your heart starts beating to that rhythm again. I said, van de Steel Wheels en Breaking Like the Sun. En we gaan verder met Jordan Davis. Hij won Song of the Year met Next Thing You Know. swear that you staying single next thing you know you meet a girl at a bar and next thing you know you get her laughing it's 2 a.m telling your buddies Three months in and she ain't moving in But next thing you know There's a U-Haul trailer Next thing you know Your old apartment Y'all's new place There goes the carpet But the deer head stays Next thing you know You're saving money like never before Just spend it all at a jewelry store Getting down on one knee On her mama's porch Just pray she don't say no Next thing you know you best man gives a half-drunk speech And you sunburn on a honeymoon beach And your left hand's getting used to that rain And there the next two or 3 years gone Next thing you know You weren't really trying Next thing you know There's a test on the counter Next thing you know She's standing there crying Nodding her head yes you're half excited, half scared to death Cause next thing you know You're wearing scrubs and a funny white hat And the doctor's saying how you doing there, dad And nobody's ever called you that And you take the drive home slow Next thing you